Uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Oekraïnse stad Mariupol is een kinderziekenhuis verwoest door Russische luchtaanvallen. Er wordt gevreesd voor slachtoffers. Volgens het stadsbestuur hebben de Russen het ziekenhuis met meerdere bommen geraakt en is de schade gigantisch. President Zelensky zegt op Twitter dat er kinderen onder het puin liggen. Een man uit Geldrop krijgt 10 jaar cel voor de moord op Els Slurink in 1997. Zij werd dood in haar huis gevonden door collega's. Later bleek dat ze de nacht ervoor in haar hart was gestoken. Jarenlang was er niets bekend over de dader, tot vorig jaar, zegt deze verslaggever van RTV Noord. Het was die postercampagne in de stad Groningen, posters met het gezicht van Els Slurink erop. En drie weken later werd eh, Jangira aangehouden op basis van DNA-materiaal dat met nieuwe technieken nou, eh, aan hem kon worden gelinkt. A heeft altijd ontkend en heeft ook al eerder aangegeven dat als hij veroordeeld zou worden, dat hij in hoger beroep zou gaan. Of hij echt in hoger beroep gaat is niet bekend. Nilufer Gundogan is opgelucht dat ze gelijk heeft gekregen van de rechter. Haar partij Volt moet haar weer opnemen in de Tweede Kamerfractie... waar ze uit was gezet nadat er klachten waren binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag. Gundogan heeft net op de uitspraak gereageerd. Ik hoop dat mijn partij ondanks deze dwaling hier lering uit kan trekken. Ook ik zal lering trekken. Daar zal tijd en heling voor nodig zijn. Ik hoop dat die ons gegund wordt, zodat mijn partij en ik hier sterker uit kunnen komen. Dat is mijn hoop. En ik verheug mij erop zo snel mogelijk weer mijn werk te kunnen hervatten. Dank u wel. Volgens de rechter was Volt te hard van stapel gelopen. Ze moeten Goendehan dus terugnemen in de fractie en ze krijgt een schadevergoeding van 5000 euro. Die stort ze op Giro 555 voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Het is nog nooit zo zonnig geweest begin maart. Dat meldt weer Plaza. Het zonrecord kwam uit 1976. In de eerste 10 dagen van maart scheen de zon toen ruim 72 uur. En aan het einde van de ochtend werd dat record al gebroken. Met morgen erbij komen we uit tussen de 85 en 88 uur zonneschijn. Ja, het weer nu. Morgen is het opnieuw zonnig en droog. En dan is het nog een paar graden warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A5 hoofdop richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de ring is de vertraging 20 minuten. Op de A8 Amsterdam richting Zaanstad tussen Knoop het Koenplein en Knoop het Zaandam 10 minuten oponthoud.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 Ook een bedrijventerrein in Utrecht is een opslagloods uitgebrand. De rookwolk veroorzaakt overlast in de omgeving... en heeft ook tot een file geleid op de A2. Niemand raakte gewond. Voltkamerlid kamerlid Nilever Gundogan wil weer terugkeren in de fractie. Dat zei ze nadat de rechter in kort geding had besloten dat ze onterecht uit die fractie was gezet...